5 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Kilder, vlakbij Arnhem, heeft brand gewoed in de schuur van een doe zelfzaak Daarbij is veel rook vrijgekomen, maar uit metingen bleek dat daar geen giftige stoffen in zaten. De brand sloeg over naar zeker 15 silo's van een mengvoederbedrijf. In de silo's brandt het vuur nog steeds. De brandweer heeft moeite met het blussen omdat de silo's hoog zijn... en het materiaal dat erin zit blijft smeulen. Het kan nog lang duren voordat het vuur volledig is gedoofd. Bij de brand zijn volgens ooggetuigen explosies te horen geweest. Veel inwoners van Kilder, die wakker werden door de brandweersirenes... kwamen kijken naar de brand. De Amerikaanse minister Clinton doet een beroep op het IOC om morgen in Londen tijdens de openingsceremonie de moorden te herdenken tijdens de Olympische Spelen van 1972. Elf Israëlische atleten werden toen vermoord door een groep gewapende Palestijnen. In een brief aan IOC-voorzitter Rogge vraagt Clinton om een gepaste herdenking. Ze zou Roger op het hart hebben gedrukt terug te komen van zijn besluit... om morgen niet stil te staan bij de aanslag in München 40 jaar geleden. De weduwen van twee Israëlische deelnemers eisen dat de organisatie een herdenking houdt... maar het IOC wil daar niets van weten... omdat de openingsceremonie daarvoor niet het gepaste moment is. De beroemdste Argentijnse vrouw ooit, Evita Perón, prijkt vanaf nu op een bankbiljet. Op de briefjes van 100 peso staat nu haar beeldenis. President Cristina Fernandez heeft het biljet onthuld... en noemde het een hommage aan haar en het volk. Evita is de eerste vrouw die een beeldenis krijgt op Argentijns geld. Evita was 33 toen ze precies 60 jaar geleden stierf van kanker. Ze was toen razend populair. Ze kwam op voor de armen en ze had volgens kenners veel invloed op het beleid van haar man, president Juan Perón. Het weer, is vrijwel onbewolkt en ongeveer 14 graden. Overdag zonnig, met later op de dag een paar stapelwolken.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 Words are singing, easily winging. It's a golden wonder day. The flower, the bee, and you and me, we're all feeling gay. Everything's okay, the sun in the sky. And you and I, we're all feeling good, like we knew we were. singing, birds are winging. It's a golden wonder day, the flower, the bee, and you and me. We all agree you were made for me. The sun in the sky, and you and I. We're so happy together we could almost cry. There's no need to hurry, no need to hesitate. We're never too early, we are never too late. There's no need to worry, no need to hesitate. We're so much alive that we don't have to wait. and you're so near. The weather's fine. Summer's here and you're so near. Let to know that you're mine. Birds are singing, easily winging. It's a golden wonder day. The flower, the bee. And you and me, we all agree You were made for me, the sun and the sky And you and I, we're so happy together We could almost cry There's no need to hurry We ain't got nothing to do We're doing the best we can I'm loving you There's no need to worry The world is treating us right. We're so much in love as we wait for the night. As we wait for the night. As we wait for the night. Sunrise hier en we hebben er eh, lang op moeten wachten. Maar uiteindelijk is hij dan, dan toch gekomen, die zomer. Je hoorde tax uit de jaren 60. En zijn outsiders. Hij begon zijn bandje destijds in Amsterdam toen hij al 12 jaar was, de jonge Wally Tax. Nou, helaas niet meer onder ons, toch nog fijne muziek achtergelaten. Welkom, dit is de Nacht Klinkt Anders hier bij de Vader op Radio 1. Met dadelijk een quiz. Je kan winnen een cd. Nou, het hele cd, een, uh, een box. En erin zitten drie cd's met het, uh, nagenoeg denk ik, complete oeuvre van de mamas en de papa's. Een vraag ga ik stellen over eh, dit Amerikaanse kwartet. En als je dan dat weet, dan mag je dat eh, mailen naar de nacht. Klinkt anders. Het Franse drietal, dat hebben we met daarin... Eh, een nieuwe opname van Petula Clark samen met Charles Aznavour. En verder eh, nog een eigen opname van Spinvis als we naar hem toe komen. In ieder geval laat ik eerst even iets horen van de groep Train. Die hebben in 2001 opgetreden bij het Hilversum 3-programma van Denk aan Henk. zoals het horen waren in het Denk en Henk programma op 1 juli 2001 op 3FM. Eh, Drops of Jupiter hoorde je van hun. En over Jupiter gesproken, als je op dit moment kijkt naar de oostelijke hemel... dan zie je daar nog eh, twee sterren eh, enigszins schitteren. De ene is Jupiter en de andere is Venus. Dus, oftewel eh, Venus. En het zijn Venus en Jupiter, de sterren die je op dit moment kan zien aan de oostelijke hemel. Nog niet uitgedoofd zijn ze, maar dat zal weldra gebeuren. En dan gaan we weer een prachtige zonnige dag tegemoet. Even terugkomen op vorige week. Toen had ik voor je in de aanbieding om te winnen een boek. Dat was Zwarte Sylvester van James Worthy. En degene die inmiddels al een bezit is van eh, het boek... dat is uh, Gerbrich Rietema en die woont in Paterswolde. Vandaag weer een cd te winnen, een eh, cd-box met erin drie cd's... en daar eh, zo'n eh, slordige 60 opnamen, als het niet meer is... van de mamas en de papa's. De mamas en de papa's, in de jaren 60 een vocaal kwartet. Maar de afgelopen jaren is Magere Hein langsgekomen bij het gezelschap. En ik wil van je weten, wie heeft die overgeslagen? <laughs> Dus magerhein is langsgekomen bij de mamas en papas. Wie heeft magerhein overgeslagen? Nou, als je dan wat weet, dan mag je dat mailen naar eh, De Nacht Anders. En het mailadres, daar kan je terechtkomen via www.vara.nl. try and sell you. papa's, make your own kind of music. En wie van de mama's en de papa's zijn of is nog in leven? Het antwoord kan je dus mailen aan eh, De Nacht Klinkt Anders. En dat kan je weer bereiken via www.varen.nl. het mailadres voor het antwoord. Wie zijn nog in leven van de mamas en de papas? En dan kan je die 3-cd-box winnen met daarop eh, zo'n eh, slordige 60 stukken van deze mamas en papa's. Jason West nu. Three million miles from the sun. People get ready, get ready. Cause here it comes, it's a light, a beautiful light. Over the horizon, into our eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father. He told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. slope. But there is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know. van Miles de hoe die binnenkort weer gaan toeren in Amerika. Dan gaan ze het overbrengen van eh, Quadrophenia voor de hoe. Uit de jaren 60 hoorde je dan nog eh, Jason Mraz met zijn nieuwe single 93 eh, Million Miles. We zijn aangekomen bij het Franse drietal. Dadelijk hoor je Manu met Mekke et la Dan Sacha, Sacha Distel, Monsieur Cannibal, dat is ook uit de jaren 60. Maar eerst iets nieuws van twee oudgedienden. Charles Aznavour samen met uh, eh, Petula Clark. Petula Clark die wordt in het najaar 80 jaar, wel, maar die heeft net een nieuwe cd gemaakt. Die is in Nederland niet uitgekomen. Dat is een, eh, en ook niet in Engeland. Het is namelijk een album met haar op Franse chansons, chansons en... Eh, en Engelse songs. En vandaar dat alleen is uitgebracht in de Franstalige gebieden. Maar daarop dus wel een duet. Petula Clark samen met Charles Aznavour. Vecht aan nee. je regardais les cieux. Moi, je te contemplais. Je sais. Le roux de tes cheveux, dénoué sur la lande. Sur le verre de l'Irlande, et tes vagues de feu. De nos vertes années qui verrouillaient l'enfance dans jeunesse jamais rien. tu semblais rêver. Ignorant quand mon cœur venait de se lever, la trompette camion les papillons d'Afrique. Les cannibales en le traitant d'espion l'arrêtèrent sans façon. ne veux pas mourir, monsieur cannibal. Laissez-moi partir. Il leur montra son briquet, son stylo. Ça montrait les photos de sa femme. Il leur chanta un grand air de Gounod, des chansons d'Adamo. Que dalle! Il leur fit voir des journaux de Paris. Personne n'aurait agi. Désespéré, il sortit des revues remplies de filles toutes nues et dit Monsieur cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibal, laissez-moi partir. Quand le grand chef aperçut ses revues, qu'il vit toutes ses filles, idée saugrenue, une idée farfelue surgit. Dans une case où était son harem, il entraîna lui-même le gars qui, en voyant les femmes se ruer sur lui avait tant d'appétit, hurla. Monsieur Cannibal, je ne veux pas. monsieur cannibale, laissez-moi partir. Pendant huit jours, il resta enfermé et dut se partager en vain. Et comme déjà il ne fait pas bien gros, il perdit 20 kilos au moins. Quand arrive à l'instant où le grand chef lui fit comprendre par geste toi, le pauvre homme s'écria jamais. Monsieur Cannibal, je ne veux plus partir. Monsieur Cannibal, j'aime mieux mourir. Monsieur Cannibal. 6 uur, de VARA op Radio 1. Met De Nacht Klinkt Anders. de chambrettes, les bretons qui se la pètent, les déchireurs de galettes, les bouffeurs de crêpes, après avoir bravé bien des galères et des tempêtes Regarde bien la tête des jeunes guerriers celtes. Il y a le loup, le renard, bien sûr il y a la belette. Autocritique parfaite mais ça reste correct. Pas d'idée abjecte, c'est pour faire la fête. Voilà comment Mano avance sans se prendre la tête. tempo tribal, j'ai envie de poser des proses. Tu connais le renard, mec, tu connais la belette. C'est moi qui fais cet oratoire, je suis le loup, c'est net. C'est une facilité de chambre pour moi c'est ainsi. C'est moi qui ai le mic, c'est moi qui écris. Ne vous inquiétez pas, les gars, pour vous je resterai gentil. Je n'oublie pas que ma no aussi c'est un état d'esprit. le loup, le renard et la belette. moi alors, mais qui est la belette j'entends le loup et le renard chanter. Mano viendra, les gars, Mano viendra. dat Mac eh, la Ballette. Dat werd voorafgegaan door Sacha Distel uit de jaren 60. Monsieur Cannibal en je hoorde Petula Clark en Charles Asnavour met een hele nieuwe opname. Vert nee was dat. Vandaag is het eh, de 26e en het is, zoals je misschien eerder in het nieuws hebt gehoord... vandaag eh, de sterfdag van eh, Evita Peron. 60 jaar is eh, het alweer geleden dat ze kwam te overleden. En ter gelegenheid van die datum is er in Argentinië een biljet uitgekomen van 100 peso. Dat is vergelijkbaar met 18 euro's. En daarop is haar beeldenis te zien. En het is dan voor het eerst in de geschiedenis van Argentinië... dat een vrouw is afgebeeld op een bankbiljet. Ook is het vandaag de sterfdag van Mary Wells. Die is in 1992 overleden op 49-jarige leeftijd. klassieker die nooit verveelt. Smokey Robinson, die ervoor verantwoordelijk was. Je hoorde de stem van Mary Wells, die eh, op 49-jarige jarige leeftijd overleed. In 1992, op deze dag, de 26e april, wat ik zeggen, de 26e <laughs> juli. Even kijken, er zijn ook een aantal mensen jarig vandaag. Wie waren de jarigen als ze nog geleefd hadden? Dat eh, was bijvoorbeeld George Bernard Shaw, werd in 1856 geboren, overleed 1950. Sandy Kubrick, de befaamde en bekende filmregisseur... waarvan onlangs nog een aantal films op de televisie te zien zijn geweest... en waarvan op dit moment in het eh, Filmmuseum AI in Amsterdam een tentoonstelling loopt... Hij is geboren vandaag de dag op 1928 en overleed 17 maart 1999. Dobby Gray, soulzanger, 1940 geboren en overleed 6 december 2012. Nou, achter die namen hebben we dus een kruisje gezet. Wie zijn er verder vandaag jarig? Bij leven en welzijn. Henk Bleker, onze staatssecretaris van Landbouw. Die wordt 59 jaar, net als Tony Willé. En die kennen we nog als de zangeres van... Pussycat, Roger Taylor, de drummer van Queen. Hij wordt 63 jaar. En de volgende man die gaat vanaf vandaag van Drees trekken. Kees Jansma. <laughs> Wordt vandaag 65 jaar. En deze man die wordt 69 jaar vandaag. sleeve shirt. You know, that Spanish speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. a smaller piece of stick. When you're lashing, smashing hunger man, your sweat shines sweet and strong. Your organs working perfectly, but there's a part that's not screwed on. When the old men do the fighting, and the young men all look on, and the young girls eat their mother's meat from tubes of plastic corn. Beware it, please, my gentle friends, of all the skins you breathe. They haven't tasted habit, they eat the hands that bleed. So remember who you say you are, and keep your noses clean. with your bees. Oh, Rosie dear, don't you think it's queer? So stop me if you please. The baby's dead, my lady said, you gentlemen. Why you are? Mimo from Turner, de stem van Mick Jagger. Mick Jagger die dus vandaag eh, het een en ander te vieren heeft. En dat is het feit dat hij 69 eh, jaar wordt. Vanaf eh, morgen dan gaat het beginnen. Olympische Spelen. Een heleboel is te zien op televisie, op allerlei netten. Maar er is af en toe ook nog wat te zien op het gebied van de muziek. Als je bijvoorbeeld kijkt naar achter zaterdagavond... dan kan je kijken naar een registratie van een concert van Adele. 21 september jongsleden vond er plaats in de Royal Albert Hall in eh, Londen. Ook in Londen. Maar goed, Adele dus eh, op achter te zien zaterdagavond de eh, televisie. Who wants to be on your, on your own. met eh, Right as Rain aanstaande zaterdagavond eh, zien op achter met een concert dat september jongsleden werd opgenomen in de Royal Albert Hall in Londen. Aanstaande zaterdag, maar dan heb ik het over de middaguren... op Radio 2 tussen 12 en 2 Dolph Jansen in gesprek met Spinvis. Hier is Spinvis met een opname die hij gemaakt heeft voor de VRT. Het was een opdracht aan hem, een opdracht om een compositie te maken die een schilderij als voorbeeld had. Maar Spinvers was een beetje eigenwijs. Hij koos geen schilderij, maar de tekeningen van de grotten in Lascaux... als onderwerp voor zijn song. Spinvis, zoals die klonk bij de VRT ruim een jaar geleden... toen hij deze speciale compositie maakte in opdracht van de programmamakers. Maak iets dat te maken heeft met de schilderijen... maar hij koos voor de tekeningen van de grotteninlasco Spinvis. Nog eentje. Wat dacht je van een zonnige plaat? through my our window today. Could have tripped out easy, but I've I changed my ways. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine. I know it. we are do it in style. Zo'n Sunshine Superman uit de jaren 60. Dit was het weer, dit waren het weer. Vier uur lang heb je kunnen luisteren naar eh, De Nacht in het Anders. De Vader op Radio 1. Straks om tien uur dan is er weer het begin van de Radio 1 Sportzomer... met eh, Felix Meurders en eh, Willemijn Venema. Maar eerst het Radio 1-journaal. Bert van Sloten die dat allemaal zal presenteren. Wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht Klinkt Anders. Mijn naam is Roel Koenens. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En geniet van het mooie weer, want eh, het is weer gauw afgelopen. Binnenkort gaat het weer snel regenen. In ieder geval tot volgende week. En de groetjes. Hoi.